Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft raketten afgevuurd op Iran, heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen ABC News. Iran ontkent dat en spreekt van propaganda. Wel zou de luchtafweer bij de stad Isfahan drie drones hebben neergehaald... maar daarbij wordt niet naar Israël verwezen. Iran houdt commerciële vliegtuigen in een groot deel van het land aan de grond. Afgelopen weekend vuurde Iran honderden drones en raketten af op Israël... die vrijwel allemaal werden onderschept. Israël had aangekondigd die aanval te zullen vergelden. De Verenigde Staten hebben zoals aangekondigd hun veto gebruikt... bij de stemming in de VN-veiligheidsraad over een Palestijns VN-lidmaatschap. Van de 15 leden van de raad stemden er 12 voor. Maar door het Amerikaanse veto worden de Palestijnen geen volwaardig lid van de Verenigde Naties. In New York zijn twaalf juryleden geselecteerd voor het zwijggeldproces tegen Donald Trump. Ze moeten beoordelen of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschriften... toen hij zwijggeld betaalde aan ex-pornoactrice Stormy Daniels. Als Trump schuldig wordt bevonden kan hij maximaal vier jaar cel krijgen. De nationale 4 mei-herdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd. Dat gebeurt omdat er rekening wordt gehouden met protestacties en verstoringen. Er mogen nog maar 10.000 mensen op de Dam zijn, de helft van het normale aantal. En iedereen wordt gefouilleerd. Burgemeester Halsema spreekt van toegenomen spanning in de maatschappij... en een grote actiebereidheid.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 se poi era forse oh, più la mia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 De nationale 4 mei-herdenking in Amsterdam wordt extra beveiligd... uit vrees voor ordeverstoringen. Er mogen nog maar 10.000 mensen op de Dam zijn, de helft van het normale aantal... en iedereen wordt gefouilleerd. Het weer. De regen trekt vanochtend naar het zuidoosten weg. Daarna afwisselend wolken, zon en buien. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM.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 谁？ on the case. Now he's in love with you. He's in love. ZFM. come.